Alle 15 leden en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie hebben een verklaring afgelegd. Nu wordt achter gesloten deuren overlegd over een gezamenlijke verklaring. Verscheidene landen eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek... en riepen Israël op de blokkade van de Gazastrook op te heffen. De VS, een trouwe bondgenoot van Israël, was milder. De Amerikaanse vertegenwoordiger riep op tot een transparant onderzoek door Israël zelf. Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. Uit de gevangenis bij Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 41 gevangenen ontsnapt. Dat gebeurde nadat een bewaker bij een controle in een cel door gevangenen was overmeesterd. Daarna pakten ze hem de sleutels af, openden ze de deuren van andere cellen en vluchtten ze weg van het gevangenisterrein. De politie heeft nog geen van de ontsnapte gevangenen kunnen terugvinden. In het Oost-Pakistaanse Lahore hebben schutters een bloedbad aangericht in een ziekenhuis. Zeker 12 mensen zijn doodgeschoten, vrijwel allemaal politiemensen. De drie schutters drongen het ziekenhuis binnen en openden volgens een getuige lukraak het vuur. In het ziekenhuis liggen tientallen slachtoffers en een van de vermoedelijke daders van de aanslagen op twee moskeeën in Lahore. Bij die aanslagen kwamen vrijdag ongeveer 80 mensen om het leven en raakten ongeveer 100 mensen gewond. De gewonde verdachte is gedood, zegt een getuige. Pakistaanse militairen omsingelden het ziekenhuis, maar de schutters wisten te ontkomen. In Den Haag is een voortvluchtige cocaïnedealer opgepakt die nog twee jaar moet zitten. Ook moet hij nog een boete van 12.000 euro betalen wegens fraude. Agenten zagen de Braziliaan van 34 lopen en na een korte achtervolging werd hij opgepakt.